Zit van der Linde met het NOS-journaal. Na veel discussie is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de nieuwe pensioenwet. 46 leden stemden voor, 27 tegen. In het nieuwe stelsel wordt niet meer gewerkt met één collectieve pensioenpot... maar met individuele potjes. Dat is volgens de voorstanders gunstiger voor mensen met flexibele banen... en korte contracten. En het zou eerlijker uitpakken voor jongere generaties. Er zijn wel meer risico's en er zijn geen harde garanties over de einduitkering. Vanaf 1 juli kunnen de pensioenfondsen gaan werken aan de overgang naar het nieuwe stelsel. En dat gaat nog jaren duren. Atoomwaakhond IAEA e roept Rusland en Oekraïne op om de kerncentrale van Zaporizhia te beschermen. Volgens de VN-organisatie is de situatie rond de kerncentrale nog steeds heel onzeker. En op een bepaald moment zijn we door ons geluk heen, zegt de directeur van de atoomwaakhond. Hij roept de landen op om geen aanvallen op Zaporizhia uit te voeren en geen zware wapens op te slaan op het terrein van de centrale. De kerncentrale is nu een jaar in handen van de Russen. De Amerikaanse regering steunt Oekraïne in het heroveren van eigen grondgebied... maar staat niet achter Oekraïense aanvallen in Rusland. Dat laat, het, dat laat Washington weten na de drone-aanvallen op Moskou. De VS onderzoekt nog wie er achter die aanvallen zit. Oekraïne ontkent er iets mee te maken te hebben. De gemeente Berg en Dal bij Nijmegen trekt 100.000 euro uit voor de veiligheid van zandhagedissen. Bij een fietspad in Groesbeek worden jaarlijks tientallen dieren doodgereden. In vijf jaar tijd is hun aantal bijna gehalveerd. Zandhagedissen zijn beschermd. Met de 100.000 euro worden tunnels en schermen voor de hagedissen gebouwd. Het weer, nauwelijks bewolking vannacht. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 9.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 It feels so good in my hood tonight. The summertime skirts and the guys in Kanai. All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hear the party say, I'm kinda buzzed and it's all because this is how we do it.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 This is how we do it. South Central like nobody does. This is how we do it. my neighbors, got much flavor. This is how we do it. Let's flip the track, bring the old school. ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. A fresh and lovely summer's day we thought would never end. Said the bloodhound to the staggered bay, I thought you were my friend. and a kiss and talk and stroll a very precious idyll. Said knife and fork to sausage roll, it's peaky in the middle. And thus it seems, come rain or shine, the pageant still unfolds. Said the pike upon the angler's line, I wish that I'd been told. de dingen, diamanten in die ringen, kan je brengen naar Monaco. Om het duo stuur centen, neef.